Begrijp je me niet? Begrijp je me? Begrijp je me? Begrijp je me? me niet? Ik moest wachten, wachten, wachten op een antwoord. Kijk in de spiegel, zag de vraag en het antwoord. Ik moest wachten, wachten, wachten op een antwoord. Dans met de duivel, die heeft mij al lang door. Ik dans met de duivel, die heeft mij al lang door. Ik had die schoenen van de brisseltas van Janspoort. Ik ben op Schiphol Airport, ik woon naar Zandvoort. Hele land ik pap met mensen en die mensen zeggen bla bla bla. Ik heb mijn vingers in mijn ogen zo van la la Ik weet niet wat je zei, maar mijn antwoord dat was ha ha ha. Dit is Friesland Witch. Drop it. Friesland Witch. <laughs> Friesland. En nu de drop. need.